Mark Visser met het NOS Journaal. ING heeft het huishoudboekje Avas Personal voor de rechter gedaagd. De bank eist volgende week in kort geding dat Avas stopt met de koppeling tussen het internetbankieren van ING en het elektronische huishoudboekje. ING zegt dat het onveilig is omdat gebruikers via Avas moeten inloggen bij ING. Afval zegt dat onafhankelijke specialisten vinden dat de koppeling tussen internetbankieren en het huishoudboekje wel veilig is. Volgens Afvas maken meer dan 500.000 mensen daar gebruik van. ING had tot voor kort een eigen online huishoudboekje, maar daar was te weinig belangstelling voor. Eigenaren van ongeveer 400 woningen die vlakbij windmolens staan... kunnen subsidie krijgen om hun woning te isoleren tegen geluid. Staatssecretaris Mansveld wil zo de geluidsoverlast door windmolens beperken. Sinds 2011 geldt er voor windmolens een nieuwe, strengere geluidsnorm. Er is maximaal 6,5 miljoen euro voor de subsidieregeling beschikbaar. In Groot-Brittannië hebben gemeenteambtenaren, brandweerlieden, leraren en werknemers in de zorg het werk neergelegd. De bonden willen met de staking een beter loon en pensioen afdwingen. Ze verwachten dat een miljoen mensen aan de staking meedoen. Vleesbedrijf Vion wil 100 miljoen bezuinigen en sluit daarom een aantal slachthuizen. Daardoor gaan ook banen verloren, hoeveel is nog niet duidelijk. Er werken in Nederland 5000 mensen bij Vion. Het vleesbedrijf wil schoon schip maken. Vooral in Duitsland wordt gesneden. Daar heeft Vion nog tientallen kleine en veelal verouderde slachterijen en fabrieken. Het weer, veel plaatsen zonnig. In het zuiden en oosten breekt de zon wat later door. In de loop van de dag ontstaan flinke stapelwolken en is er kans op een bui, vooral in het binnenland. Het wordt 25 tot 29 graden aan zee, een paar graden lager. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad vielen op de A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 5 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie, maar die is inmiddels afgerond. Tot zover de verkeer.